Met je gypsy look, zigeuner bloed, je naar mij zoals het moet. Ik zeg nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Het is zo moeilijk om niet mee te gaan en al dat moois te laten staan. Ik zeg nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Mijn verstand zegt nee, ik doe het niet, want ik weet het doet me veel verdriet. Ik zeg nee, na, nee, na. In mijn ogen zie je vast een traan, maar morgen ben ik heel ver hier vandaan. Ik zeg nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Nee, na, nee, na. Ik zeg nee, na, nee, na. Thank you.